en een voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. In Roermond is een noodverordening van kracht voor de binnenstad omdat er asbest is vrijgekomen. Vannacht was er een brand in een jachthaven. Twee loodsen met boten gingen in vlammen op en daarbij kwam asbest vrij. Om te voorkomen dat het asbest zich verspreidt, mogen bewoners alleen lopend de binnenstad in en uit. Dat moet op speciale punten waar banden en schoenen worden schoongemaakt. Als het licht is, zo dadelijk dus, wordt het asbest in Roermond opgeruimd. Mensen die niet per se in de binnenstad hoeven te zijn, mogen het gebied niet in. Het station van Roermond is onbereikbaar. De VVD en PvdA hebben na urenlang beraad nog geen oplossing gevonden voor de gesneuvelde zorgwet van minister Schippers in de Eerste Kamer. Later vandaag gaan de gesprekken verder. Volgens premier Rutte en PvdA-leider Samson wordt er gewerkt aan een oplossing. Rutte wilde vannacht weinig kwijt over de ontstane situatie. De premier benadrukte wel dat het in de politiek belangrijk is dat afspraken worden nagekomen. De Eerste Kamer is wel akkoord gegaan met een wetsvoorstel over de pensioenfondsen. Die moeten met ingang van 1 januari hogere financiële buffers aanhouden. Staatssecretaris Kleinsma hoopt de fondsen zo robuuster te maken... zodat pensioenen minder gauw gekort hoeven te worden als de opbrengsten van beleggingen tegenvallen. Een man uit Terneuzen die gisteravond werd vrijgelaten door de politie is in de woonplaats neergeschoten. De dader is voortvluchtig. Het 27-jarige slachtoffer is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Welk ziekenhuis dat is wordt om veiligheidsredenen niet gezegd. Het slachtoffer was eind vorige maand aangehouden na een schietpartij in Terneuzen. Daarbij kwam een man van 23 om het leven. Arjen Robben en Irene Wust zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Robben had een groot aandeel in de derde plaats van Oranje op het WK in Brazilië. Irene Wust won in Sochi twee keer goud en werd ook Europees en wereldkampioen allround. Het Nederlands elftal is de beste sportploeg van het afgelopen jaar. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Vanmiddag wordt het 11 graden. Morgen hier en daar zelfs 14 graden. Ook dan is er veel bewolking met van tijd tot tijd wat regen. Pas na vrijdag minder zacht en af en toe zon. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging nu op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge 6... A6 is dat Muiden voor knooppunt Muidenberg 11 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Richting Zaandam vanuit Hoorn op de A7 bij Weidewormen 6. Vanuit Alkmaar op de A9 voor Battenverdorp 5 kilometer. Richting Europoort op de A15 tussen Pernis en Spijkenisse 6 kilometer.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 the beat drops out darkness of your private room. You've been kicking at the You're huddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable. End. Stop je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. en stuur je allemaal fijne dagen. En